Belangrijkste resultaat is dat de banken bij willen dragen aan een financiële oplossing. Zij staan garant voor 37 miljard euro. De hulp uit de private sector kan op verschillende manieren worden ingevuld. Zo zou Griekenland bijvoorbeeld een deel van de leningen niet terug hoeven betalen of kunnen de leningen worden verlengd. De hulp aan Athene wordt verder gefinancierd uit het noodfonds van de eurolanden. Griekenland gaat ook een lagere rente betalen over de bestaande leningen en de looptijd van die leningen wordt verlengd naar 15 jaar. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties werkt aan een luchtbrug naar de Somalische hoofdstad Mogadishu. Die is nodig om de hongerende inwoners van voedsel te voorzien. Volgens de directeur van de organisatie krijgen nu anderhalf miljoen Somaliërs voedselhulp. Maar meer dan 2 miljoen mensen in het zuiden lijden honger. In dat gebied komt tot nu toe geen hulp geboden worden. Veel mensen zijn te zwak om zelf op zoek te gaan naar eten. Sinds gisteren spreekt de VN officieel over hongersnood in het zuiden van Somalië. Een aantal Nederlandse bedrijven heeft deeltijd-WW gekregen vanwege de EHEC-crisis in Duitsland. Het gaat om 11 bedrijven met in totaal 148 werknemers. Door de EHEC-bacterie zaten groentekwekers en transportbedrijven wekenlang met minder werk. Ze krijgen nu werktijdverkorting voor de uren dat er niet kan worden gewerkt. Van zes werkgevers wordt de aanvraag nog bekeken. De Duitse overheid maakte vandaag bekend dat de meeste rauwe kiemgroenten weer veilig kunnen worden gegeten. Er geldt alleen nog een waarschuwing voor fenegriekzaden uit Egypte. Het weer vanavond in het midden en zuiden van het land nog buien, soms met onweer. In de loop van de nacht neemt de buiigheid af en de minima liggen rond 12 graden.